Mark Hokker met het NOS-journaal. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont kan worden uitgeleverd aan Spanje. De Duitse aanklagers onderschrijven het Spaanse uitleveringsverzoek. Ze hebben het Europese aanhoudingsbevel bestudeerd en zien geen belemmeringen. Het is nu aan de rechter in Duitsland om een besluit te nemen. Die krijgt daar twee maanden de tijd voor. Puigdemont wordt in Spanje verdacht van rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld... Hij werd ruim een week geleden opgepakt bij de Duits-Deense grens na een bezoek aan Finland. In Zuid-Afrika zijn bij een aanslag op een bus zes mijnwerkers om het leven gekomen. Volgens de Zuid-Afrikaanse mijnwerkersvakbond stapten twee mannen die zich voordeden als mijnwerkers gisteravond de bus in en gooiden ze een brandbom in het gangpad. Veel inzittenden klommen uit de ramen om aan de dood te ontsnappen. Volgens de politie zaten er zo'n 50 mensen in de bus. Behalve zes doden waren er tientallen gewonden. Over het motief van de aanslag is nog niets bekend. De politie heeft een jongen van 14 opgepakt in verband met de mishandeling en bedreiging van twee mannen in Dordrecht. De twee hadden afgelopen weekend afzonderlijk van elkaar afspraken gemaakt via de homo-dating-app Grindr. Toen ze op de plaats van hun afspraak aankwamen, werden ze belaagd door een groep van ongeveer 15 mannen. De politie denkt dat de opgepakte jongen van 14 deel uitmaakt van die groep en verwacht binnenkort meer aanhoudingen. Omwonenden van Schiphol zijn naar de bestuursrechter gestapt... omdat ze vinden dat de geluidshinder niet goed wordt aangepakt. De Volkskrant schrijft dat de overlast van vertrekkende en aankomende vliegtuigen... door de inspectie alleen wordt gemonitord, er wordt niet opgetreden. Volgens de nieuwe regels voor geluidsoverlast rond Schiphol... moet er zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de start- en landingsbanen... die het minste overlast veroorzaken. Maar omdat het aantal vluchten blijft groeien... worden de andere banen vaker benut dan afgesproken. Het weer wisselend bewolkt. Later neemt vanuit het zuidwesten de kans op buien toe. En mogelijk gaat het ook onweren.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 Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht en de vertraging vanaf Haarlem is een half uur. Daardoor ook vielen op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam tussen Westpoort en de aansluiting met de A10. Daar heb je ook ongeveer 20 minuten tijdverlies.